De, de komende dagen moet blijken of deze maatregel afdoende is om het lek definitief te dichten. Wekenlang is BP bezig geweest met het dichten van het lek, dat voor de grootste olievervuiling uit de geschiedenis heeft gezorgd. De Amerikaanse regering was nauw betrokken bij de operatie en had eerder toestemming gegeven om het lek met cement te dichten. De dader in de zogenoemde Scheveningse dakmoordzaak is ontsnapt tijdens zijn verlof. Danny T. wist zich gisteren te onttrekken aan zijn begeleider. De man werd in 2007 veroordeeld voor de moord. De zaak werd landelijk bekend doordat een, op een filmpje op internet was te zien hoe het slachtoffer zwaar gewond van het dak viel en stierf in zijn achtertuin. Denny T. was toen 16. Hij kreeg 1 jaar jeugddetentie en 8 jaar jeugd-TBS. Op Texel broedt een record aantal lepelaars. Volgens een Tesselse boswachter zijn er op dit moment 540 broedende paren. 150 meer dan vorig jaar. In heel Nederland leven ongeveer 2200 lepelaars. In de jaren 60 nam hun aantal drastisch af. Onder meer door een gifongeval in het Botlekgebied. Hiphopster Wyclef Jean stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van Haiti. Zo maakte hij donderdagavond bekend in de talkshow van Larry King. De hiphopper, die oorspronkelijk uit Haiti komt, zet zich al jaren in voor het land. Na de aardbeving was hij een van de eerste artiesten die hulp bood. Ook was hij oprichter van de Yele Haiti Foundation. De verkiezingen zijn in november. De huidige president René Préval kan dan niet herkozen worden. En dan het weer, opklaringen en plaatselijke kans op mist.